Jelle Seubring met het NOS-journaal. Italië verlengt zijn defensieakkoord met Israël niet. Het akkoord wordt normaal gesproken elke vijf jaar vernieuwd... maar nu niet, gezien de huidige situatie, zegt de regering van premier Meloni. De verhoudingen tussen de landen zijn de laatste tijd verslechterd. Israël loste in Libanon waarschuwingsschoten op Italiaanse VN-militairen... Toen riep Italië de Israëlische ambassadeur op het matje. In een andere kwestie werd de Italiaanse ambassadeur in Israël ontboden. In het Defensieakkoord staan afspraken over onderlinge wapenhandel en onderzoek. Bij ruim twee derde van de viswinkels die afgelopen najaar een bezoek kregen van de inspectie... was de voedselveiligheid niet in orde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleerde meer dan 100 bedrijven. Bij sommige viswinkels werd het eten niet goed gekoeld of verhit... en ook waren snijplanken, koelkasten en andere apparatuur vies of niet goed onderhouden. Tientallen ondernemers kregen een waarschuwing van de inspectie. Eén bedrijf moest de deuren sluiten. De NVWA zegt dit jaar meer controles te gaan uitvoeren bij viswinkels. Het Openbaar Ministerie in Drenthe komt vanmiddag met de strafeisen over de kunstroof. Een van de drie verdachten weigert een deal te sluiten met het OM. Volgens hem heeft hij niets te maken met de roof... en heeft de politie hem onterecht onder druk gezet. De gestolen gouden helm en twee van de drie gouden armbanden zijn inmiddels terecht. De Spaanse onderzoeksrechter zegt bewijs te hebben dat de vrouw van de Spaanse premier Sanchez zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering, beïnvloeding en corruptie. Ze zou dat hebben gedaan in haar rol als programmadirecteur van een universiteit in Madrid. Twee jaar geleden werd er al een onderzoek gestart naar Begonia Gomez. Het weer, veel zon, maar landinwaarts stapelwolken. Het is een graad of 16. Aan de kust is het iets frisser. Morgen droog met wat meer wolken. De maximumtemperatuur is dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB regio Noord-Holland met name nog vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam de kop van 17 kilometer file. Vanaf afrit Avenhoorn een uur vertraging. 40 minuten oponthoud op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad Zuid. Daar zijn ze nu aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file. En nog 20 minuten oponthoud op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar.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 go on without you by my side. Hold on, shelter. who's gonna make me hold. Help me make these mysteries unfold. Hold on, lightning, about to strike and rain only on me. Hurt so bad sometimes it's hard

change.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 place at home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 hundred different 见。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 Said you give me love, but you never told me about the pie.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 memories And the memories bring back, memories bring back your do do do do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 或许。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 to God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 was walking to work a scorpion Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or quirky when asked her her name and she said, call me 10